In Chicago moet oud-gouverneur Blagojevich zich de komende dag melden bij de gevangenis. Blagojevich is veroordeeld tot 14 jaar cel wegens corruptie. Hij heeft geprobeerd de senaatzetel van Barack Obama te verkopen toen hij in 2008 president was geworden. In een toespraak tot zijn aanhangers herhaalde de ex-gouverneur dat hij onschuldig is.